Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse president Obama heeft de onthoofding veroordeeld... van een van de twee Japanse gevangenen van de Islamitische Staat. Op internet is een filmpje gezet waarin de onthoofding wordt gemeld. Het is een geluidsopname met een afbeelding van de andere gegijzelde Japanner... die foto's vasthoudt van het onthoofde slachtoffer. Japan is woedend over de video en de executie. Premier Abe zegt dat Japan niet zal buigen voor terrorisme. Obama zegt dat de VS schouder aan schouder staat met Japan. Abn Obama eisen beide dat de andere gijzelaar van de IS zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. De raketaanval op de stad Mariupol in Oost-Oekraïne is internationaal scherp veroordeeld. Bij de aanval van gisteren kwamen ongeveer 30 burgers om het leven en raakten 50 mensen gewond. De OVSE noemt de aanval roekeloos en schandelijk en eist een grondig onderzoek. De raketten waren volgens de OVSE afkomstig uit gebied dat door de Russische separatisten wordt beheerst. Amerikaanse minister Kerry zegt dat Rusland de separatisten nieuwe geavanceerde wapens heeft geleverd. De rebellen ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor de raketaanval, maar zijn intussen wel begonnen met een grondaanval op Mariupol. De Grieken kiezen vandaag een nieuw parlement. De uitslag bepaalt of Griekenland doorgaat met bezuinigen onder leiding van Europa of dat het roer omgaat. In de peilingen gaan de regeringspartij Nieuwe Democratie en de radicaal linkse Syriza aan kop. Syriza, dat in de peilingen de grootste voorsprong heeft... wil de bezuinigingen op de pensioenen en de lonen terugdraaien... maar moet daarmee wel de confrontatie aangaan met de EU. De verkiezingen in Griekenland worden daarom in Europa met extra aandacht gevolgd. De eerste prognoses worden in de loop van de avond verwacht. Het weer, flinke opklaringen, maar ook een enkele bui. Minima rond het vriespunt, waardoor er kans is op gladheid. Later meer wolkenvelden en overdag plaatselijk een bui. Met een matig tot vrij krachtige westenwind wordt het 3 tot 6 graden.